Lot Lewin met het NOS Journaal. De belasting op gas moet met 75% omhoog als het aan de klimaattafel ligt. Hiermee wil het adviesorgaan meer huishoudens en bedrijven van het aardgas afkrijgen. En voor stroom moet er juist een belastingverlaging komen... zodat elektrische warmtepompen aantrekkelijker worden. Deelnemers van de klimaattafel zeggen tegen de Volkskrant... dat dit plan er vrijwel zeker wordt opgenomen in het klimaatakkoord. Het zou een gemiddeld huishouden op aardgas zo'n 380 euro per jaar extra kosten. Opnieuw zijn er Panama Papers uitgelekt. Een Duitse krant kreeg 1,2 miljoen documenten in handen. Daar stonden ook 180 nieuwe Nederlandse namen in... onder wie die van een honorair consul en een Amsterdamse vastgoedmagnaat. Ook blijkt uit de papieren dat het bedrijf niet wist met wie het in zee ging... en dat is tegen de internationale regels in. Gemeenten mogen zelf gaan beslissen of er een vuurwerkverbod komt. Minister Grapperhaus geeft ze die bevoegdheid onder druk van een meerderheid in de Tweede Kamer. Hij gaat kijken of daar extra wettelijke maatregelen voor nodig zijn. Twee motorrijders zijn om het leven gekomen nadat ze frontaal op elkaar waren gebotst. Het ongeluk gebeurde op de N59 bij Oltgensplaat in Zuid-Holland. De slachtoffers zijn een man van 20 uit Beierland en een man van 32 uit Oltgensplaat. Buitenlandse studenten die in Nederland leven voelen zich vaak buitengesloten. Ze leven in hun eigen bubbel. Dat blijkt uit een enquête van verschillende belangenorganisaties waar Trouw over schrijft. Twee op de drie ondervraagden zeggen dat ze zich wel eens eenzaam voelen. Ook krijgen veel buitenlandse studenten te maken met negatieve, stereotyperende uitspraken van Nederlandse studiegenoten. Studenten uit Zuid-Amerika hadden daar het meest last van. Tweederde klaagt over racistische grappen. Het weer, de dag begint regenachtig. Later in de ochtend klaart het wat op.